Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. KLM vliegt voorlopig niet meer over Sudan. In het Afrikaanse land wordt flink gevochten door het leger en een andere militaire groep. De Nederlandse ambassadeur is toevallig in Nederland en zou terugvliegen naar Sudan... maar het is er te onveilig, vertelt ze. Maar sindsdien ben ik natuurlijk voortdurend eh, aan de lijn, aan de, aan de telefoon... en eh, met, met mijn eh, team in, in Khartoum van de ambassade en met Nederlanders daar. En ja, het is soms moeilijk om ze te verstaan... Zo hard eh, wordt er geschoten op straat in Khartoum. Dus het is ongelooflijk eh, onveilig op dit moment. In Sudan zijn al zeker 56 mensen omgekomen door het geweld... onder wie drie medewerkers van de Verenigde Naties. Ook zijn er honderden gewonden. In Tilburg is een automobilist uit de bocht gevlogen en tegen een huis aangeknald. De bestuurder raakte met de auto een stoeprand, brak een wiel van zijn auto... en kwam tientallen meters verderop tot stilstand tegen een huis. De man is opgepakt. Volgens Omroep Brabant had hij mogelijk te veel gedronken en raakte niemand gewond. Jean-Marie Le Pen, de oprichter van de extreemrechtse Franse partij Front National, ligt in het ziekenhuis. Volgens Franse media heeft hij een hartaanval gehad en gaat het niet goed met hem. Jean-Marie Le Pen is 94 en al een tijdje met pensioen. Zijn dochter Marie is sinds 2011 partijleider van Front National. En om de vele schietpartijen in de VS aan te pakken... moeten meer mensen een wapen kopen. Dat zei de Nationale Wapenclub van Amerika op een groot congres. Oud-president Trump was er ook bij. Hij zei dat alle schietpartijen in het land niks te maken hebben... met het feit dat iedereen een wapen kan kopen. This is not a gun problem. This is a mental health problem. This is a social problem. This is a cultural problem. This is a spiritual problem hij zegt dus dat het meer een sociaal probleem is. Dit jaar zijn er in de VS al meer dan 200 mensen omgekomen bij schietpartijen. Krijg je nog het weer bewolkt en in het westen kan het regenen. In de rest van het land af en toe zon bij maximaal 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem.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 and a special welcome as well for our English-speaking listeners. Ik begon deze uitzending met een nummer van André Previn. De bekende klassieke dirigent, maar ook begenadigd jazzpianist. Het nummer was Come Rain, Come Shine. En met dit weer is dat wel een toepasselijke titel. André, die de piano speelde, werd begeleid door Mandelo op gitaar en Ray Brown op bas. Een opname uit 1990. Als tweede staat klaar Art Pepper. Van een jazzverzamelaars. Een jazzverzamelaar die ik heb. Jazz Ballads for Easy Listening. En we gaan luisteren naar Art met het nummer Bewitched, Bothered en Bewildered. de de zoetgevoisde klanken van Art Pepper. We gaan verder met eh, de eerste vocaliste van vandaag en dat is Anne Burton. Van haar LP Everything Happens, een LP uit 1988, opgenomen, opgenomen in Studio 44 in Monster, gaan we luisteren naar Anne, die natuurlijk zingt, Rob Agerbeek op piano, Harry Emmerij op bas en goed old Frits Landersbergen op drums en vibrafoon. Luistert u naar Nice and Easy. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us. your hurry. Relax, don't worry. We're gonna fall in love. We're on the road to romance. That's safe to say. But let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses, to rush. Such a crime. Nice and easy, does it every time. be so simply hold your horses make Burton, Nice and Easy. Het volgende nummer is van trompetist Roy Eldridge. Van een LP lange tijd geleden. Een verfopname uit december 1953 opgenomen in Los Angeles. En de LP is getiteld Dales Whale. En van die LP gaan we luisteren naar Echoes of Harlem... waar Roy begeleid wordt door Oscar Peterson op piano... Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Elvin Stoller op drums. Een topbezetting. Luistert u naar Echoes of Harlem, een Duke Ellington compositie. de klanken van Roy Eldridge op trompet... met het nummer Echoes of Harlem. Eh, ik heb nu weer wat vocaals klaarstaan... en wel The Singers Unlimited. In de negentiger jaren een eh, zeer populaire close harmony zanggroep... met eh, behoorlijk wat jazzy influences. van hun cd in de serie Compact Jazz eh, waar ze begeleid worden, de Singles Unlimited, door Patrick, de Patrick Williams Orchestra... gaan we luisteren naar een standard I Got Rhythm. I got rhythm. I got rhythm. I got Rhythm. rhythm. Music dat ik niet te veel gezegd had... waar de Singers Unlimited soms wel erg zoetig overkomen... was dit eh, een prachtig jazzy nummer met een top orkest erachter. Ja, dan eh, gaan we nu even een andere bocht door... en wel die van de tenorsaxofoon. We gaan luisteren naar uh, Stan Getz. Het is ook weer een opname, net zoals wat eerder ik al draaide van... Eh, Roy Eldridge, ook een opname uit de 50er jaren. In dit geval een opname op Furf, opgenomen op 10 oktober 1957... in de Capitol Studios in Los Angeles. En eh, ook hier wordt Stan Getz weer begeleid. We hoorden de begeleiding eerder al bij Roy Eldridge. Oscar Peterson, piano, daar is hij weer. Herb Ellis, gitaar en Ray Brown op bas. En de LP was dan ook getiteld Stan Getz en de Oscar Peterson Trio. Het nummer waar we naar gaan luisteren is getiteld Tours End. <laughs> En dat waren Stan Getz en de Oscar Peterson Trio. Met Tours En eh, ik heb al een tijd geen jazzviool gedraaid. En dat eh, is toch wel een hele mooie aanwending van eh, dit instrument. met name in de Franse jazz zie je hem heel vaak voorbij komen. <clears throat> Pardon. En ik heb dan ook een Franse opname van eh, het merk, eh, het label Dryfoos Jazz uit 1996. En dat is een eh, half Franse bezetting, namelijk Michel Petrucciani op piano. De kleine, maar wel grote qua uitvoerend pianist. En Stefan Grappelli op jazzviool. En ze worden begeleid door Georges Mraz op bas en Roy Haynes op drums. Van hun cd Flamingo gaan we luisteren naar These Foolish Things. waren de prachtige klanken van Stefan Grappelli, begeleid door Michel Petrucciani. These Foolish Things. Nou, we toch in de balladsfeer zitten, eh, heb ik er nog eentje klaarstaan, maar dan vocaal. Het is een van mijn favoriete ballads van, eh, gezongen door Rita Reis. Ze heeft natuurlijk eindeloos veel gedaan, maar eh, deze vind ik eh, ja, toch een van de allermooiste zoals ze dat interpreteert. <clears throat> het komt van de cd The Lady Strikes Again uit 1999. En ze wordt hier begeleid door Cor Bakker op piano... Ruud Jacobs op bas. En er is weer, Frits Landersbergen op drums. Frits, die ik vanmiddag ga beluisteren in, eh, bij het concert van Jazz in Zandvoort... waar die eh, Mirjam van, Dam van Dam gaat begeleiden... Samen met eh, Niels Tausk op de bas en Jean-Louis van Dam op piano. Eh, de thema is vanmiddag Celebrating the American Songbook. En helaas, helaas, ik hoorde gisteren van voorzitter Hans Rijmers... het concert is wederom helemaal uitverkocht. Wat dat betreft denk ik dat uh, Stichting Jazz in Zandvoort... op een fantastisch seizoen inmiddels al kan terugkijken... met zulke hoge zaalbezettingen iedere maand weer. Maar goed, Nu dus Rita Reis. A Nightingale Sang in Berkeley Square. That certain night, the night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz when a nightingale sang in Berkeley Square. smiled at me. A nightingale Martino. ik denk dat ik niks te ver had gezegd. Wat een mooie ballad. Mooi geïnterpreteerd door Rita. Eh, ik heb gelijk nog een andere vocaliste erachteraan staan. Eh, iemand die je niet zoveel meer hoort... maar toch van mij betreft tot de top hoort in de vocale jazz. Ik heb het over Shirley Horn. Eh, Shirley wordt begeleid, speelt zelf ook piano... en wordt begeleid door Charles Abels op bas en Billy Hart op drums. Eh, het is een opname uit 1981 van het North Sea Jazz Festival. Toen nog in Den Haag. Toen er bijna alleen nog maar jazz werd gespeeld op het North Sea Jazz Festival. Those were the days. Goed, we gaan luisteren naar You'd Be So Nice To Come Home To. van de vocale jazzgiganten. Eh, we gaan terug naar eh, Nederland en wel naar de Bates Brothers. Eh, de familie Bates, zeer begaafd, allemaal jazzmuzici. Alexander natuurlijk op tenor. dan hebben we ook nog Peter Bates, pianist natuurlijk. Heeft Rita ook veel begeleid, Rita Rijs, Marius Bates op de bas. en we horen hier verder ook nog eh, op eh, dit nummer Jan Menu op bariton sax. <clears throat> en eh, Pascal Vermeer op drums. Marie-José Schreiner en Petra Griffioen op viool. Lisbeth Steffens op altviool. En Michael Weidner op cello. Althans, dat staat op de label. Het is van de CD uit 1995, Brotherwise. New Dimensions of the Bates Brothers. En we gaan luisteren naar het nummer in the End. dat was, eh, waren de Bates Brothers. En de strings die ik noemde, de violen en altviolen en cello... die waren denk ik even koffie drinken, want die waren er op dit nummer niet bij. Oké, snel door, want het is al bijna 11 uur. Ik heb nog tijd voor denk ik twee nummers. Eh, dus snel naar Sammy Davis van de LP-CD Our Shining Hour... begeleid door de Count Basie Band Blues for Mr. Charlie. Mr. Charlie is a mournful refrain. It was born out of suffering, misery, and pain that came across oceans to plantation farms where from their arms. Whoa, blues for Mr. Charlie is killing his soul for the way he betrayed human beings go. And now his dreams haunt him wherever he roams. And the harvest he is reaping are the seeds he has sown. Whoa, blues, Mr. Charlie he can't comprehend for the reason some boys want to grow into men and walk with their heads high in true dignity in this land of the brave and the home of the free. Blues for Mr. Charlie. Why can't you see? We're singing these blues for you, Mr. Charlie. Cause we gotta be free. They'll walk with our heads high in true dignity. In this land of the brave and the home of the free. Whoa, blues for Mr. Charlie. Sing those blues for Mr. Charlie. Mr. Charlie. En dat was Sammy Davis Jr. Eh, het loopt tegen 11. Ik hoop u dadelijk aan de andere kant van het uur weer aan te treffen. We luisteren als laatste naar Little Birdie door de Marsalis Family.